uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama zegt dat presidentskandidaten zich niet moeten laten verleiden tot beledigen en provoceren. Obama zei dat naar aanleiding van incidenten bij de campagne van Donald Trump. Die deed verschillende controversiële uitspraken, onder meer over moslims. Vrijdag werd in Chicago een campagnebijeenkomst afgelast omdat voor- en tegenstanders van Trump elkaar te lijf gingen. En gisteren probeerde iemand door de veiligheidslinie te breken bij een toespraak van Trump. In Assen heeft de politie een schot gelost bij de arrestatie van een spookrijder. De man had eerder op de avond tegen de richting ingereden op de provinciale weg N33. De politie probeerde hem te laten stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor naar de A28, waar hij bleef spookrijden. De politie zag hem later weer rijden in Assen. agenten dwongen hem tot stoppen, maar hij wilde niet uitstappen, waarop een agent een waarschuwingsschot loste. Daarna kon de man pas worden aangehouden. Het is niet bekend of hij onder invloed was. In Duitsland zijn vandaag verkiezingen in drie van de 16 deelstaten. Die verkiezingen worden gezien als graadmeter voor de populariteit van het vluchtelingenbeleid van bondskanselier Merkel. Vorig jaar zijn meer dan een miljoen vluchtelingen naar Duitsland gekomen. Volgens de peilingen zal de ontevredenheid van veel Duitsers over het ruimhartige vluchtelingenbeleid leiden tot verlies bij de CDU van Merkel. 12 miljoen kiesgerechtigden kunnen zich vandaag uitspreken in Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en Sachsen-Anhalt. De eerste exitpolls worden om 6 uur vanavond verwacht, meteen na het sluiten van de stembussen. Het weer. In het noorden en noordoosten is nog grijs. In de loop van de dag overal zon bij een graad of 10.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 De songs die ik draai in het eerste blokje worden getipt voor de top. Drive On is een echte truckersong. David Holler opende ermee. Laurie Morgan kennen we allemaal en van haar is How Does It Feel verschenen. Tot slot bezingt Brandy Clark Girl Next Door. Ik wens je veel, veel luisterplezier. voor de top. komt er nog meer aan bod in dit eerste uur. Vaste onderdelen zoals het album en act van de maand komen voorbij. Hickory Wind is de original van deze week. In het Nederlands blok muziek van de Wieners. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Voor de liefhebbers van de traditionele country is Loretta Lynn een overbekende naam. Onlangs is haar nieuwe album Full Circle verschenen. Haar stem is uiteraard niet meer wat het geweest is, maar indrukwekkend is het nog steeds. Het album is geproduceerd door John Carter Cash, Inderdaad, de zoon van Johnny Cash en June Carter. Mijn favoriete track van het album is Whispering Sea. I sat down by the sea And it whispered to me It brought back an old love affair That used to be It told me that you someone new and left me to cry over you. Whispering sea rolling by, now don't you listen to me cry. I cry as though my heart is broken too. Oh, how I love him so. what the drifting whispering say. Well, I thought I'd left behind all his love, but I was blind. I should have known that there was no use to pretend. I thought I knew love I would find, and you Cross my mind, but the whispering sea, it talked to me. Whispering sea rolling by, now don't you listen to me cry. I cry as though my heart is broken too. Oh, how I love him so, no one will ever know. but the drifting whispering say no one but the drifting whispering say Sister Hazel is eigenlijk een rockgroep. Ze hebben al vijf albums op hun naam, maar nu hebben ze een heus Country Album, Lighter in the Dark. Met erop Kiss Me Without Whiskey. Voor mij is het een eerste kennismaking, voor jou waarschijnlijk ook. Could you kiss me without whiskey? Would you miss me without wine? Without money, my, your honey, cause you break me every time. I think we're through. I don't know what I'm supposed to do. Oh no. Take away your tangeray, you never stay, you're not much fun. Uh -huh. Go and find yourself another, heck, you might go get your gun. I think we're through. cause here comes trouble, yeah. Here comes. On that juice you get so loose, you got me thinking I'm the man. But it's over when you're sober, and well, now I understand that it's not real. Yeah, I finally figured out your deal. Oh no. And it's bang, bang, make a double. Look out now, cause here comes trouble, yeah. It's a trick, yeah, I can see. Oh, it's a game that you've been playing, and we both know that it's not me. This time I'm gone. I thought you hung the moon, but I was wrong. Yeah. Cause it's bang, bang, make it a double. Look out now, cause here comes trouble, yeah. Oh no. Yeah, it's bang, bang, leave on the double. Look out, world, cause here comes trouble, yeah. Crossroads met de act van de maand. Aanleiding om deze maand voor de Canadese zanger Gord Benford te kiezen vormt het feit dat hij te gast is in Europa voor een tweetal optredens in Zwitserland. Deze oorspronkelijk uit Australië afkomstige zanger woont al sinds zijn vijfde in Alberta, Canada en heeft inmiddels aan meer dan 20 awards in de wacht gesleept. Ook in het afgelopen jaar veroverde hij weer drie awards. Postcard from Pasadena is één van zijn eerdere singles.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 Bij dat feit staan Laurie Lewis en de Right Hands stil. Een treffende song in dit geheel is Who's That Knocking? Real Country Wind is geschreven door country rock pionier Graham Parsons en Bob Buchanan. De song werd al geschreven in 1968 en wordt gezien als Grand Parsons' eigen klassieker. Op 15 maart 1968 baarde Graham Parsons veel opzien en ongenoegen door de song in de Grand Ole Opry te zingen, in plaats van een geplande song van Merle Haggard. De original van deze week. side. Smokey D Tour is een band afkomstig uit Seattle. Hun muziek is een mix van country, blues, rock en folk. Luister maar naar She Didn't Look The Same. crack beneath your feet. Now I'm coming down again with my pockets full of pain. Hoping she'll good to know that men like me are welcome here. We rarely get our judgment from our peers. we're and a half will make Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De nieuwste cd van de Nederlandse formatie The Wieners is uit. Cashback, The Wieners Play Johnny Cash. Het album bevat negen cashnummers opgenomen voor een enthousiast live publiek in mini-theater De Melkbus in Dordrecht. Ik heb een drietal songs geselecteerd voor je. Dit zijn Get Rhythm, Ring of Fire en Folsom Prison Blues. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, you got the rock and roll feeling in your bones, the taps on your toes. I get gonna get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, you never can slow down, cause he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on the windy corner of a dirty street. When I guessed about a shot my shoes, I'll keep from getting the blues. Grinned as he raised his little hand rag, and uh, then he said, "Get a rhythm." When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it's a jumpy rhythm, makes you feel so fine. Shake off the trouble from a reed vine, get rhythm. Sit again and get the rhythm when you. I believe the ring of fire wekelijks op dit station. When I hear a train coming, it's a many rich folks sitting in a fancy diner car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. I know I had it coming. I know I can be free. But the people keep a moving, and that's what torture het blokje country uit eigen land. Het album Ain't That Life met daarop I Need A Man is ergens rond 2005 opgenomen en is nooit eerder verschenen. Daar is inmiddels verandering in aangebracht. Sinds kort is het namelijk verkrijgbaar. Sometimes I push them all at the same time just to mess with your mind. Op haar nieuwe album Full Circle lijkt het of Loretta de oude songs in haar woonkamer speelt voor vrienden. De aanpak is simpel en heel clean. Kortom, Loretta komt ondanks haar 83-jarige leeftijd nog uitstekend uit de verf. Who's gonna miss me? Wie gaat me missen? Nou, dat zijn er nog meer dan je denkt, Loretta. Ik hoor daar in ieder geval bij. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Is there one trouble so these hands of mine could hold? Who's gonna miss me when I'm gone? Who's gonna wanna follow in my footsteps maybe? Who's gonna miss me when I'm gone? Who's gonna miss me? Tell me. Who's gonna miss me, Lordy? Who's gonna miss me when I'm gone? Met Shadow of the Moon scoren de Railway Gamblers hun tweede album in minder dan een jaar. Via Lost and Around laten ze horen uit het goede hout gesneden te zijn. Fresh New Country pleasure and pain. make me feel so good. Then take your love. intoxicates me. Hoek zegt dat ze helemaal gekleed is om afscheid te nemen... ga ik haar teleurstellen, want ik blijf nog even zitten. Zometeen nog een uur country. Cause you want to just be you before you turn into the girl who doesn't love him anymore.